Zojuist kwam er iemand naar me toe met een Google Translate op zijn telefoon... met de vraag, hoe kom ik in Duitsland? Ik wil hier weg. Iemand anders zei tegen mij, het is hier wel een open prison. Ik lig al twee weken buiten te wachten en ik weet niet wat er met me gaat gebeuren. Het kabinet is met nieuwe plannen gekomen om de opvangcrisis aan te pakken. Zo moeten gemeenten 20.000 huizen regelen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Er is een man opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van een conducteur op het station in Hoorn. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe de conducteur de man optilt en hem op de grond laat vallen. De politie onderzoekt de zaak. Een bijzonder moment voor vrouwen in Iran. Voor het eerst in dik 40 jaar mochten ze naar een professionele voetbalwedstrijd. Bij een wedstrijd in Teheran mochten 500 vrouwen op de tribune zitten. Het is in Iran verboden voor vrouwen om bij een mannenvoetbalwedstrijd te zijn. Het wordt de laatste tijd wel iets soepeler, waarschijnlijk onder druk van voetbalbond FIFA. Nick en Simon gaan echt uit elkaar. Het Volendamse duo zegt dat ze na 17 jaar dingen solo willen doen. Deze palingroker in Volendam, Volendam vindt het allemaal wel prima. Ons interesseert het helemaal niet wat Nick en Simon doen. De jongens maken mooie muziek. Daar zijn de mensen gek op. En wat ze privé doen, daar hebben ze allemaal niks mee te maken. Nick en Simon gaan nog niet meteen uit elkaar. Voor het zover is doen ze nog een afscheidstour en er komt een Greatest Hits album. Het weer, het is bewolkt, vooral in het oosten kans op buien. Morgen, net zoiets als vandaag, een graad of 23. Dan wel droog en ook wat meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een aantal korte files nog. De meeste vertraging heb je al op de A10 vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer op de A10 Noord.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 que conseguirás que no te nombre nunca más. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Oh, yeah. we don't stop. van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu zet ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is gek? Wat je niet verder, van mijn hart die zegt genoeg. Ik zie liever altijd hoe hij. Er Trompeten mit I warn you about my secret. I'm going to expose. I create that to your bodies, to your mind, soul.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 Electrica, salsa. Oh, electrica. salsa, yeah. Electrica, salsa, oh, yeah. Baba, Elektrika Salza. Oh, Elektrika geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu het weer. CFM my baby boy. You could call me your baby girl. Hit me up, we could spend time. Lately, you've been on my mind chill with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you, baby. Yeah. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, we could tonight. tonight. I could be your son. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not by everything, drink that Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my b- said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bag got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe, and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. tonight. I sunshine. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, we could spend time. With a plan, but all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real Maybe we could spend some time. I could be a sunshine.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 Sinds de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties is de adviesprijs voor diesel samen met die voor gas flink gestegen. De man die in Brussel met een bestelbus inreed op een terras is opgepakt in Antwerpen. Vanmiddag reed de bus met hoge snelheid vlak langs enkele restaurants. Zes mensen raakten licht gewond. Over het motief is nog niets duidelijk. De gemeente Westerwolde is kwaad op het ministerie van Justitie... dat vorige week een noodtent neerzette bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat was volgens de gemeente tegen de afspraken over het maximum aantal mensen dat in het centrum mag verblijven.